Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een aanslag in Wenen zijn drie mensen doodgeschoten. Ook zijn er 15 mensen gewond. Gisteravond werd er op zes plekken in het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad geschoten. Onder meer bij een synagoge. Een van de daders werd door de politie doodgeschoten. Correspondent Wouter Zwart weet meer. Zijn identiteit wordt nog niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om een sympathisant van een islamitische terreurbeweging. Hij zou, toen hij werd neergeschoten, ook een bomgordel, een onklaargemaakte bomgordel of een neppe bomgordel hebben gedragen. Er wordt nog gezocht naar andere daders, maar het is niet zeker of die er ook zijn. De minister roept mensen in Oostenrijk op om vandaag thuis te blijven. Burgemeesters willen dat er dit jaar een landelijk vuurwerkverbod komt. Want ziekenhuizen hebben het al druk genoeg met corona. Dat zeiden ze gisteravond tijdens een overleg over nieuwe coronamaatregelen. Eerder vroegen ook al artsen van de Eerste Hulp en de politiebond om een vuurwerkverbod. Vandaag is het verkiezingsdag in Amerika. President Trump gooide nog snel wat tweets uit om mensen op te roepen om te gaan stemmen. Twitter heeft bij een van zijn tweets een waarschuwing geplaatst. Er staat dat het bericht mogelijk misleidend is. En vanavond om 7 uur zitten we weer met z'n allen voor de tv. Het woord staan de minister-president. Goedenavond. Ja, dan houden premier Rutte en minister De Jonge een nieuwe coronapersconferentie. Het is eigenlijk wel zeker dat er nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Kan ook niet anders, zegt Ernst Kuipers. Die gaat over de patiëntenspreiding. Puur vanuit een zorgperspectief zou een aanvullende set korte maatregelen die het sneller naar beneden trekken, erg aantrekkelijk zijn. Dikke kans dat musea, pretparken, dierentuinen en bibliotheken twee weken dicht moeten. Deze museumdirecteur houdt ze hard vast. Opnieuw een spannende dag. We hebben er heel veel al gehad. Eh, en ehm, eigenlijk komt deze ook voor mij toch nog wel een beetje als een verrassing. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag kans op wat flinke buien met veel wind ook. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Graadje of 12 vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Let me love you to get right. Can't you let the others be? Cause with you is where I got to be. Oh, sugar, where you been? Hanging out with the mail. me love you till the morning comes. Oh, oh, she you're pulling over on me. Well, honey, baby, just you wait and see. And we sing, oh, oh, Sheila, let me love you till the morning comes. Oh, Sheila. Oh, oh, Sheila, you know I want to be the only one. Oh, Sheila. Oh, oh, Sheila, let me love you till the morning comes.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 Bij de terreuraanslag in Wenen zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken was één van de daders een islamistische terrorist, een aanhanger van IS. Kort voor verkiezingsdag vandaag in de VS heeft Twitter een waarschuwing geplaatst bij een bericht van president Trump. Volgens het platform is dat mogelijk misleidend. In die tweet maakt Trump zich boos over een beslissing van het Hoge Rechtshof om een zaak over briefstemmen in Pennsylvania niet versneld te behandelen. En de opvolger van de stint mag vanaf morgen de weg op. Begin vorige maand werd bekend dat de elektrische boldercar was goedgekeurd. Eerst krijgt het personeel van kinderopvangorganisaties nog rijtrainingen. En het weer vanmiddag stevige buien, vooral aan zee kans op zware windstoten. En het wordt een graad of 12. Jerusalem, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalem.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 You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up on the leader. you you keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean. Let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, that, that, that, that. your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine.